plaatjes voor de mensen draaien. Hij ziet het steeds weer in zijn allermooiste dromen. Aan zijn antenne hangt de Nederlandse vlag. Ik spreek nu namens veel artiesten in ons landje. Want bij piraten komen wij wel aan de bak. Houd goede moed want het leed is zo geleden. Want de antennes staan legaal straks op je dak. Stand by, stand by. Voor de vrije radio staan wij stand by. Stand by, stand by. Voor de plaatjes die u horen wil, stand by. Stand by, stand by, stand by, Voor de plaatjes die u horen wilt, stand bij. Stand by, stand by, stand by. Stand by. Voor de vrije radio staan wij stand by. Stand by, stand by, stand plaatjes die u horen wilt, stand by, stand by. gleich wieder hin. Ich brauch nicht nachzudenken, ich kenn mein Ziel. Ich sage dem Ober gleich was ich will. Ich esse gerne Sauerkraut und een uh, goedemorgen. U bent afgestemd op Radio Utopia. En inderdaad, uw toestel staat op de juiste frequentie. En het is 1611 kW in de middengolfband uiteraard. En eh, ik hoop dat de angst even goed is. Ook goedemorgen in Radio Technics. Hans Kerel, de Gins ergens in Zelzaten, eh, België. Bedankt voor de reactie Kerel. En ze gaan uiteraard die kant op hè. En mooi dat de ontvangst nog goed is Hans Kerel. Verder ook even douwen in Enschede. Onze oude trouwe luisteraar ook altijd aanwezig op deze frequentie. Douwe, kerel bedankt hè. En ook eh, de Technics, eh, uh, Kerel, ja, ik dacht al van, dat is dus niet goed hè, maar ja, hij geeft hier ook wel iets minder aan, maar het zou wel goed zijn kerel hè. Die paar watjes maakt ook niet meer uit. En ook uh, de bootsman, goedemorgen kerel. Mooi dat je even reageert hè. Joost Konna Paschaev namens van Radio Utopia. Een zeer goedemorgen. Ja, er komt net een bericht binnen dat het wereldwijd al 1 miljoen mensen heeft eh, mensenlevens heeft gekost. Hè? Dat coronavirus 1 miljoen wereldwijd. En 33,3 miljoen besmettingen. Ja, ja, ja. Nou, vooruit. Jongens, eh, ik hou het luchtig. Hier komt de muziek aan. Goeiedag. der Morgen ist nah. Und ich küsse Carmen Zita, denn ich weiß die Stunde, das Abschied ist da. Weine nicht, muss ich noch gehen, weil wir uns ja wiedersehen bei einer Fiesta, Fiesta Mexicana. Dann wird alles wieder so schön, wie es mal war. Oh, la, la, la. fiesta mexicana, weil wir wieder alles so schön. Ja, du wirst sehen, darum bin ich bald wieder da. Osta, Osta, Osta, ho, ho. Oh, Miss Wonderful you're so beautiful. You're so fine. How I wish that you were mine. Oh, Miss Auburn. beautiful. You're so beautiful. een goede man Gerrit. Mooi dat je erbij bent kerel. Ze gaan uiteraard ook die kant op hè. Dit even Radio Utopia op 1611 kHz. Een zeer goede morgen. here, all the pigeons gonna run to him. Come on without safe for someone on everyone's toes. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody's gonna wanna doze. Come on without, come on. Welkom bij Radio Utopia. Bij je tijd, op in de wagen, hit radio, voor jou. Utopia. Rote Rosen, roter Wein, Kerzenlicht und Mondenschein, alles habe ich schon doch leider ist noch nichts passiert. Dieses Mädchen macht mich heiß. Doch sie hat ein Herz aus Eis. Wenn die Sehnsucht mich verbrennt, sagt sie völlig ungehemmt immer nur denselben Spruch. Ich dachte, nein, lass das sein. Heute darf das noch nicht sein. Es ist Mitternacht und ich gehe nach wir zwei im Kino waren. Und der Film fing gerade an. Liebe, Schmerz und tralala. Doch wir zwei waren uns so nah. Ich nahm meinen ganzen Mut. Und mir kochte schon das Blut. Da berührte ich ihr Knie, doch dann schrie sie wie noch nie, ganz verzweifelt durch den Saal. Nein, lass das Goedemorgen, u bent afgestemd op de juiste frequentie en het is 1611 kHz en natuurlijk allemaal in de middengolfband. Ook goedemorgen neem de zwarte piraatkerel, Mooi Worden erbij bij en gaan uiteraard op die kant op en ook voor de vrouwen. En verder ook voor eh, de rode adelaarkerel vanuit Waalwijk, Chris, eh, goedemorgen, ik ben blij dat ontvangst goed is aan die kant. Hetzelfde geldt ook even voor eh, Hans de Radiotechnics, onderweg met de vrachtwagen in België. Mooi kerel en bedankt voor het filmpje. En uh, het verbaast me nog dat de ontvangst zo goed is in, eh, in de wagen. Hè? Jongens, ik kon de pas aan. U bent afgestemd op Radio Utopia. Een zeer goede morgen. It's the one and only Radio Utopia. Luisteraars, goedemorgen. Dit is even Radio Utopia. <clears throat> Nog goedemorgen, nemen Sini Lange Langeveen. Mooi dat je even reageert. Ze gaan uiteraard ook die kant op. Hè. Hetzelfde geldt ook even voor de Radio Dolfijn. Willem, een goedemorgen kerel. Neem er maar een mooi bakje koffie bij en luister maar mee op deze frequentie. Hè. goedemorgen, neem de Radio Schaduwjager. Ook goedemorgen kerel, ze gaan uiteraard ook die kant op. Hè. En iedereen die meeluistert, daar ginds in het hoge noorden ook. Friesland, Groningen, Drenthe, in de kop van Overijssel, Geldersachter ook, noem het maar op hè. <clears throat> Misschien zelfs wel aan de andere kant van IJssel. <laughs> Dat zie je wel in het Hoge Noorden. Ook goedemorgen Maurits vanuit uh, eh, Arsenkerel. We gaan speciaal die kant op. Wordt je aangeboden door Radio Utopia. Jongens, ik ga nog pas geven aan. Dit is een, een uitzending van Radio Utopia op 1611. En ik kan niet zeggen vanavond de zon overgoot in Oost-Nederland, want het is hier uh, eh, miserig Oké, okay, blijf erbij luisteren mee. Goedemorgen. to me one. in der Frühlingszeit und glaubt auch daran, das Glück ist nicht weit. Dann flüsterst du ihr ganz leise in so beim Mondenschein das folgende Wort. Du bist wie die Sterne so schön möchte, dass du nie von mir gehst. Das Leben ist viel schöner zu zweit. Auch wenn einmal die Sonne nicht scheint. Du bist wie die Sterne so schön. Ich möchte, dass du nie einen Streit und ihr seid wieder frei. Doch wenn du am Abend alleine ausgehst, dann denkst du daran, wie war es doch schön. Du bist wie die Sterne so schön. Ich möchte, dass du schön zu zweit. Auch wenn einmal die Sonne nicht scheint, du bist wie die Sterne so schön. Ich möchte, dass du Summertime Radio from the Netherlands. It's Radio Utopia. You're better off when the music's on. Golden oldie disco music. nog even afgestemd op Radio Utopia. Goedemorgen in de Zwarte Ridder, Gerold Kerel. Mooi dat even reageert en ze gaan ook speciaal die kant op. En de volgende luisteraars wil ik speciaal even draaien van Sini Langeveen. Hè. Dus Sini, hier komen er zometeen een mooi plaatje aan. Speciaal even voor jou wordt je aangeboden door Radio Utopia. Zomaar even jongens op deze dinsdagmorgen. Hè. Als er geen zon in de lucht is, dan moet er maar zon op de radio komen. mașinii au ivaște compijoane. <laughs> como tú, que él no sabe ni la un como tú. Yo sé más que, yo sé más que tú, y más que tú, y más que tú, que tú, y que tú, y borrequito como tú, que él no sabe ni la bajo un como tú. Y yo sé más que yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y borrequito como tú. Oh, como tú. Yo más que tú. Más que tú. Más que tú. Y más que tú y pobrecito como tú. Que no sabe ni la Pobrecito como tú. Arnhem Radio, Johan, kerel. Mooi dat je er aan bij bent. En ze gaan uiteraard speciaal op die kant op, hè. Onder andere een beetje even als amateurs. <laughs> maar eh, inderdaad, eh, kerel. Het ogen dicht en het ogen hè. dan is de volgende plaat is erin ook eh, speciaal veel, hè. Je hebt de meeste wel last van op de frequentie. Kom maar. nog leven. Vanaf onze geheime locatie. My name is, my name is... Utopia. Utopia. Alleen de meeste muziek. Bij ons is het altijd gezellig. More music. More music. More action. More Radio Utopia. Altijd. Op jouw ritme. goedemorgen. Ik ben afgestemd op Radio Utopia ook. Uh, en Anton kerel. Bedankt voor het telefoontje. En eh, ik zou zeggen, luister mee. Je Hij woont nog helemaal met de pompen. En misschien wel eh, een, radio die met kunnen nemen. Hè. Die werken als. Dus luisteraars, tot een uur of negen kunt u nog even luisteren naar Radio Utopia en dan gaan de stekkers eruit hier. Hè. zit er wel een beetje verschil in eh, de ja, druk van platen. Hè, maar ik probeer zoveel mogelijk bij te regelen, maar eh, de ene is harder dan de Maar goed, komen er een paar aan jongens en dan gaan we zo sluiten. aan het einde gekomen van deze uitzending. Er komt nog geen schijf achteraan jongens en dan geef ik de band vrij hè. En wat er een van Jan en Wouter, de Always Happy Polka. En dan gewoon met veel plezier deze dag weer tegemoet hè. luisteraars, we zijn u een eind gekomen deze uitzending op deze dinsdagmorgen. geluisterd naar Radio Utopia. Daar alles op de 1611 kHz en inderdaad in de middengolfband hè. De laatste plaat ligt erop jongens, de Happy Polka. De Always Happy Polka van Jan en Wouter. En dan gaan we sluiten hier. Dit was Radio Utopia. Wens u een prettige dag toe en prettige week. En tot de volgende keer maar weer. De groeten allemaal vanuit Oost-Nederland en Tabby. Ah, en ook heel veel Ginsen winterswijk, kerel. Goedemorgen. De groeten allemaal jongens en ik ga sluiten. in Dit was Utopia. Iedereen bedankt voor de reactie spontaniteit om even te reageren. en we altijd gewaardeerd hier. De groeten en eh, tot de volgende keer maar weer. Bye bye. En op de valrit nog even Tamara, dat in zijn hoop dat het weer beter is als hier, hè, want hier is het niet goed. De groeten jongens, dan ga ik echt sluiten. Bye bye.